Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het bestand tussen Israël en Libanon is verlengd met drie weken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump op sociale media. Beide landen hebben het nieuws zelf nog niet bevestigd. Israël en Libanon spraken gisteren met elkaar in het Witte Huis. Trump zei erover dat hij het een grote eer vond om bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. Ook denkt hij dat er een goede kans is dat Israël en Libanon dit jaar een vredesakkoord bereiken. Afgelopen dag waren er nog over en weer aanvallen. Het moederbedrijf van Instagram en WhatsApp gaat wereldwijd zo'n 8000 mensen ontslaan. Veel werk bij Meta wordt overgenomen door kunstmatige intelligentie. Ook gaat het bedrijf miljarden investeren in nieuwe datacentra. Dat heeft te maken met een belofte aan de Amerikaanse president Trump, vertelt deze journalist van Bloomberg. The political story here is Mark Zuckerberg sitting alongside the president of the United States saying, "Oh, I shall spend 600 billion dollars in the United States of America." Uh, to reindustrialize AI infrastructure in this country. Personeel krijgt over een maand te horen wie er wordt ontslagen. Vandaag begint in Colombia een speciale klimaattop over het stoppen met fossiele brandstoffen. Dat thema komt tijdens normale klimaattoppen bijna nooit aan bod, vertelt klimaatredacteur Sven Schaap is één keer gebeurd tot nu toe in 30 jaar VN-klimaattoppen... dat eh, er in het slotakkoord iets is gezegd over ehm, een transitie weg van fossiele brandstof en energiesystemen. Dus het is een hele voorzichtige bewoording om dat te doen. En sindsdien is er eigenlijk heel weinig mee gebeurd. Aan de top doen ruim 50 landen mee en Nederland is een van de organisatoren. Enkele duizenden Nederlanders worden vandaag koninklijk onderscheiden. Dat gebeurt ieder jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag. Vaak zijn het vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet voor de samenleving. Dan het weer. Het is bewolkt en het kan mistig zijn. Later vanochtend op veel plaatsen zonnig bij 15 tot 18 graden. In het noorden kan het bewolkt blijven. Daar wordt het 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is vrijdagochtend en dus geen drukke ochtendspits. De A22 valt wel op, Beverwijk richting Velzen.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 Ze doen hun verhaal anoniem. Het bestand tussen Israël en Libanon is verlengd met drie weken. Dat zegt de Amerikaanse president Trump op sociale media. Beide landen hebben het nieuws zelf nog niet bevestigd. En vandaag begint in Colombia een speciale klimaattop over het stoppen met fossiele brandstoffen. Aan die top doen ruim 50 landen mee. Nederland is een van de organisatoren. Dan het weer, eerst bewolking en mist. Later op veel plaatsen zonnig, behalve in het noorden van het land. Het wordt 12 tot 18 graden. Dit is ZFM. big head, got addicted to. First time I didn't like it, now I need it. Double dose of you. You got me feeling helpless. I'm a big mess with the wrong tattoo. You're looking like an angel, but a halo doesn't make it true.